Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bestuursvoorzitter Frederike Leeflang van de NPO wordt beveiligd vanwege bedreigingen die ze heeft ontvangen. De NPO bevestigt dat na berichtgeving door BNR. De bedreigingen zouden komen van sympathisanten van Omroep Ongehoord Nederland, maar dat wil de NPO niet bevestigen. Leeflang is sinds begin dit jaar voorzitter van de publieke omroep. De NPO is van plan een boete op te leggen aan Ongehoord Nederland voor het verspreiden van desinformatie. Het gebruik van het openbaar vervoer is nog lang niet terug op het niveau van voor corona... blijkt uit cijfers van het CBS en Translink. In mei werd er 83,5 miljoen keer ingecheckt met de OV-chipkaart. En dat is 23 minder dan in mei 2019, de laatste mei-maand voor de coronacrisis. Er zit geleidelijk wel groei in, want in april lag het aantal check-ins nog 26 lager dan drie jaar eerder... en in maart 31 procent. De Bulgaarse regering is gevallen na een vertrouwingsstemming in het parlement. Een kleine meerderheid stemde voor een motie van wantrouwen van de oppositie. Die vindt dat de regering van de pro-Europese premier Petkov te weinig heeft gedaan... om de inflatie en andere economische problemen in Bulgarije aan te pakken. De regering zat er pas een half jaar en wankelde al doordat een van de coalitiepartners eerder deze maand haar steun had ingetrokken. De motie van wantrouwen kwam van de partij van de conservatieve oud-premier Borisov, die Bulgarije tien jaar lang regeerde. Enkele honderden actievoerende boeren hebben de afgelopen dag een boete gekregen. Veel boeren kwamen op de trekker naar het protest, middags in Stroe. Volgens de politie was afgesproken dat ze de binnenwegen zouden nemen... maar veel boeren gingen toch met hun trekker de snelweg op, wat verboden is.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 singing in our things can only get better. Ignore only get, I only get, they get over from me. You know, I know that things can only get better. I ah. sometimes lose myself in me. I lose track of time. young thug. Why you wanna do that? I don't need it. like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free bitch with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking shit karate, ooh. I'm serving bricks, somebody, ooh. For the bitch, catch a Charlie, ooh. Gucci flip flops and joggers, ooh. the moment know, I know. Uh smile, plan it don't when we ain't even close, yeah. What? Solid as a rock. How many ways can you hit the spot?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 Ja, niet dat ik ooit echt ergens in heb geloofd. Het is meer gewoon, gewoon wat licht in mijn hoofd. Ik leefde dus solistisch, individualistisch, dacht ik mis niets, alles goed, alles klaar. Sinds een paar dagen zijn al die idealen nu dus officieel geen stuiver meer waard. Als ik alleen al naar je kijk, dan hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt aan je aansteken bij. zo halleluja Dat voelt behoorlijk goed, ja dit heb ik dus al die jaren gemist Tot grote hoogte, de hemel te open Ook al ben ik overtuigd is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik bid elke dag een keer of drie op mijn cultuur om hulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt bent zou gaan als je mij alleen al aanraakt hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt haar je aansteken bij Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevochtigen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik Een beetje liefde, een beetje liefde.